Nou, inmiddels zitten we tegen de 120, geloof ik. En in de eerste drie dagen na de uitzending zaten we op 97. Mhm. En om even een vergelijk te geven, in heel 2021 waren het er precies 97. En dan ging het over een heel jaar. Ja. En die kregen we toen in drie dagen binnen. De Groningse gemeente gaat extra vluchtelingen opvangen om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Tot 180 vluchtelingen kunnen terecht in Winschoten. Daarvan zijn een groot deel alleenstaande minderjarigen. Een Oekraïns postbedrijf heeft een postzegel uitgebracht van een soldaat die een middelvinger opstak naar een Russisch oorlogsschip. Het gaat over een gebeurtenis aan het begin van de oorlog... toen de Russische marine een eilandje in de Zwarte Zee wilde bezetten... en een grenswacht antwoordde met krijg de kleren. Die soldaat heeft ook een eremedaille gekregen voor zijn verzet. En bij een schapenboer in Zeeland hebben ze een luxe probleem. Er zijn zoveel lammetjes geboren dat de schapenmoeders ze niet allemaal kunnen voeden. En dus doet de familie dat zelf in de woonkamer. Het is ook een hoop werk, zal ik eerlijk zeggen. En het is ook soms een beetje smeren, want ze plassen natuurlijk gewoon. Dus we dweilen gewoon een keer extra. De hond helpt een handje mee, die likt ze droog. En als ze dan even goed op temperatuur zijn, dan gaan we ze drinken geven. Meestal lukt dat aardig. Nou, dan krijgen ze om de drie, vier uur krijgen ze drinken.